1 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een afvalverwerkingsbedrijf in Waalwijk in Noord-Brabant... heeft brand gewoed in een berg afval. Boven het industrieterrein Haven 7 waren grote zwarte rookwolken te zien. Omdat de rook in de richting van Waalwijk trok... hebben de hulpdiensten een NL-alert verstuurd. Daarin werden omwonenden opgeroepen om hun ramen en deuren gesloten te houden tegen de rook. Vlak voor middernacht had de brandweer het vuur onder controle... maar het advies ramen en deuren dicht te houden bleef van kracht. Vanwege hevige branden in Zuid-Frankrijk zijn zeker 2.500 vakantiegangers geëvacueerd van hun camping. In en om de stad Argel-sur-Mer aan de Middellandse Zee, vlak bij de Spaanse grens, is zo'n 45 hectare bos en struikgewas in vlammen opgegaan. De brandweer heeft ook vier blusvliegtuigen ingezet om het vuur te bestrijden. Er zijn geen gewonden gevallen. Het gebied is zeer populair bij toeristen. In de zomer groeit het aantal inwoners van 10.000 naar 150.000. De Amerikaan die in 2017 in Charlottesville inreed op een groep demonstranten... heeft opnieuw levenslang gekregen. Een federale rechter veroordeelde de man eerder ook al tot levenslang. De man reed tijdens een demonstratie van rechtsextremisten in op tegendemonstranten. Daarbij kwam een 32-jarige vrouw om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Wielrenner Lauwens ten Dam stopt na dit seizoen als prof. De 38-jarige Noord-Hollander was jarenlang een van de beeldbepalende gezichten van het Nederlandse wielrennen. In 2013 brak hij bij het grote publiek door toen hij samen met Bauke Mollema vooraan meereed in de Tour de France. Zijn beste prestatie in de Tour was de negende plaats in 2014. Het weer. Het is bewolkt. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 14.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 And two lives, one life. Sticking it out, letting you down, making it right. Seasons, they will change. Life will make you grow past Wishing it last, wishing and dreaming Seasons they will change www.zfmzandvoort.nl This is cancer when I say rhythm is a dance. waves and the sands are washing. Your rhythm keeps my heart in time. You, you found me, made me into something new. Led me through the deepest water. I promise loud to carry on for you. Carry on you. Carry on you.